De stikstofminister zegt dat het kabinet eerst goed moet kijken wat deze brief betekent. De burgemeester van Antwerpen was mogelijk het doelwit van geradicaliseerde moslimjongeren. Begin deze week werden acht verdachten opgepakt. En er is nu meer bekend over wat ze van plan waren, vertelt mijn collega Rutger Mazel. Mogelijk meerdere aanslagen. Ze hadden plannen om politiebureaus aan te vallen. En mogelijk wilden ze dus politicus en burgemeester van Antwerpen Bart om het leven brengen. Volgens Belgische media waren de verdachten boos omdat Bali-medewerkers in Antwerpen sinds kort geen hoofddoek meer mogen dragen. Oekraïense sporters mogen alleen meedoen aan Olympische kwalificatietoernooien... als er geen Russen meedoen. Dat zegt de Oekraïense regering. Dat land zegt nu dat als sporters dat negeren... dat dat gevolgen heeft voor hun carrière. En een commissie gaat vandaag kijken of Oscar Pistorius eerder kan vrijkomen. Misschien komt die naam hier nog wel bekend voor. Dat is de Zuid-Afrikaanse hardloper die in 2017 zijn vriendin doodschoot. Hij staat ook wel bekend als The Blade Runner. Inmiddels heeft Pistorius de helft van zijn straf uitgezeten. Maar er is meer waarnaar wordt gekeken, zegt onze correspondent. Je moet geen risico meer zijn voor de samenleving. Eh, je moet je goed gedragen hebben in de gevangenis. En wat heel erg belangrijk is, is dat je ja, toenadering eh, hebt moeten zoeken naar de familie. Dus Pistorius heeft ook de familie van River Steenkamp eh, ontmoet en spijt betuigd. Pistorius blijft wel zeggen dat het zelfverdediging was... omdat hij dacht dat ze een inbreker was. De ouders van zijn vriendin willen daarom niet dat hij eerder vrijkomt. Het weer, er valt veel regen, vooral in het zuiden. Ondanks dat nog steeds 14 graden vanmiddag.